De Nederlandse spoorwegen hadden grote drukte verwacht. Vanwege defect materieel zijn veel treinen ingekort. Het weer hier en daar winterse buien. temperatuur in het oosten rond het vriespunt en plus 5 graden in het westen. Morgen is het bewolkt en vallen langs de westkust een paar winterse buien.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 De omroep heeft met UEFA een akkoord bereikt over de rechten voor televisie, radio, internet en mobiele telefonie. Over het bedrag dat daarmee is gemoeid zegt de NOS alleen dat het minder is dan het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Eerder haalde de NOS al de rechten binnen van de Olympische Spelen van 2012 en het WK voetbal van 2014. Het aantal woninginbraken in de regio Amsterdam-Amsterland is het afgelopen jaar met ruim 8% toegenomen. Hoofdcommissaris Welten noemt dat in zijn nieuwjaarstoespraak een punt van zorg, waar het komende jaar veel aandacht voor zal zijn. Het aantal overvallen in de regio is vorig jaar met 19 gedaald. In 2010 werden 456 overvallen gepleegd tegen 561 in 2019. In 2009 ook zijn er in Amsterdam minder straatroven gepleegd en minder doden gevallen door geweld. Het afgelopen jaar zijn ruim 480.000 auto's verkocht, een kwart meer dan in 2009. Onder meer de verkoop van kleine milieuvriendelijke auto's draagt bij aan het herstel van de automarkt. De best verkochte auto is de Volkswagen Polo. De verwachting is dat het de komende, twee jaar, komende jaar ongeveer evenveel auto's verkocht zullen worden als in 2010. De Britse acteur Pete Postlethwaite is overleden. Hij begon in het theater en brak daarna door als filmacteur. In 1994 werd hij genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in In the Name of the Father... over een aantal IRA-gevangenen. Andere grote films waarin hij speelde zijn The Usual Suspects, Blast Off... en een vervolg op Jurassic Park... Postlethwaite speelde met zijn karakteristieke gezicht vaak belangrijke bijrollen. Afgelopen jaar was hij nog te zien in Inception. Piet Postlethwaite